omdat hij in gesprekken zou hebben gezegd dat hij de levens van coronapatiënten had beëindigd. Volgens hem waren ze terminaal en erg aan het lijden. Speech nummer drie alweer vandaag voor Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne. Hij is bezoek hij is op bezoek in Nederland en net was hij te gast bij premier Rutte. A warm welcome to you and your delegation. Welcome to the Netherlands. Welcome to my hometown, The Hague. And let me say, it is a truly a special moment for us all uh, to have you in our midst. Zelensky is hier om te vragen om meer wapens, maar ook om het te hebben over rechtvaardigheid. Hij vindt dat Poetin moet worden berecht bij het internationale strafhof in Den Haag. Fans van Feyenoord weten zeker dat hun club kampioen wordt. Een supportersvereniging heeft in een dagtijd ruim een ton ingezameld voor het kampioensfeest. Het geld is voor giga spandoeken en een muurschildering. Komend weekend kan Feyenoord voor de 16e keer landskampioen worden. En het is een spannende dag voor Luana uit Enschede. Ze is 17 en spreekt vanavond op de Dam tijdens de dodenherdenking. Zij komt uit een Sinti-familie. Veel van haar familieleden werden in de Tweede Wereldoorlog, net als de Joden, vermoord door de Duitsers. Voor Luana is het bijzonder dat ze vanavond mag spreken. Ik vind het toch wel echt een, eh, een eer dat ik dat mag doen voor mijn familie. Omdat er wel eh, heel veel vraag altijd naar was, naar de Sinties. Um, ehm, omdat het altijd wel een beetje werd achtergelaten voor mijn gevoel. Ik denk dat ik eh, als Luana die spreek op de Dam, ja, dan ben je trots. En ik denk ook nog een tikkeltje eh, emotioneel. Ik vind het wel heel spannend. En dat was Luana's vader. Wat ze precies gaat zeggen, dat is nog niet bekend. Maar haar verhaal gaat waarschijnlijk over haar grootouders die de oorlog overleefden. Het weer, zonnig dagje, 18 graden in Groningen, 24 in Limburg. Komende nacht kans op wat buien, mogelijk met onweer. Morgen begint weer zonnig, maar in de loop van de middag is er wel weer kans op een paar buien. Het wordt dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Noord-Holland op de ring van Amsterdam.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 I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I, give it all up for you. Yes, I, give it all up for you.